was. Eerder vandaag bleek dat de verzakking vermoedelijk is veroorzaakt door holtes in de kalksteenlaag op een diepte van 55 meter. Ajax is er niet in geslaagd de tweede ronde van de Champions League te bereiken. De Amsterdammers verloren vanavond met 3-0 van Real Madrid. Doordat Olympique Lyon met 7-1 won van Dynamo Zagreb, gaan de Fransen op doelsaldo door in de Champions League. Ajax eindigt nu als derde in de pool en overwintert in de Europa League. Het weer. Alleen in het noorden nog kans op een bui.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 In thee I trust my heart. eyes, I lay here with you, and your playful eyes washed over me like a sleepy sea. Will you stay with me? Will you stay? with the songbird sky and bid you all see where we lay. tamarisk tree and a shimmering dune. My beloved, I can feel you inside, like a fireburst of flowers swaying. My beloved, I can feel you inside, like a fireburst of flowers swaying swaying my beloved I can feel you inside like a fireburst of flowers swaying swaying to the moon to the fiery Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 753 hier op ZFM Zandvoort. En we zijn begonnen met Asher Queen samen met Lila, Lila Maiwa. Mai, sorry. En ehm, de cd High Plains Music, die Asher Queen. Ja, dat, eh, dat wordt leuk, want op zaterdag 21 januari 2012 komt hij naar Nederland. En hij gaat een concert geven in samenwerking met de collega's van Utopia Radio. En het concert dat wordt gegeven in Dordrecht. Wil je daar natuurlijk eh, meer informatie over hebben, dan kan je die vinden op, eens even kijken, in ieder geval op de Facebookpagina van Peaceful Radio. Ik kom daar later op terug. We gaan verder met Steen Rahauge met zijn cd Sunset Dreaming van het label Phoenix Muziek. ao ouvido. O fado me tem impedido para ninguém o cantar. Por favor, guarda segredo, porque o fado está com medo que alguém o queira matar. já nem é fado, nem julga que o fado exista. Porque quem sente vaidade em dar abrigo à saudade já não pode ser fadista. E depois toda a gente. E que talvez a meu lado possa voltar a ser fado, como era antigamente. É por isso que eu lhe digo que quando lhe dou abrigo tão cansado. E um dia talvez consiga que ao chorar o fado diga que quer voltar a ser fado van eh, Robert Siskoia. En muziek van uh, toch wel weer een tijd geleden. Op de grond hoor je muziek van Mystic Moon of Avalon van Frank O'Connor. En net zoals de vorige CD, uh, eh, muziek van het label New Earth Records. Tot mij gekomen via osho.nl We gaan afscheid nemen. Mijn naam is Ben Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio nummer 753.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 Als het Europese verdrag wordt gewijzigd is dat alleen maar om bestaande afspraken over begrotingsdiscipline te handhaven. Hij reageerde op uitspraken van PvdA-leider Cohen. Die wil nieuwe verkiezingen als Nederlands meer bevoegdheden overdraagt aan Europa. Het kabinet heeft de steun van de PvdA nodig voor de meerderheid. Gedoogpartner PVV is namelijk tegen steunmaatregelen voor de euro. In de balie in Amsterdam heeft een groep van ruim 20 moslims uit België een debat verstoord. De moslims keerden zich tegen de aanwezigheid van schrijfster Irshad Manji, die samen met GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi een moderne versie van de islam bepleit. De politie zette de ME in om de moslims uit het Amsterdamse debatcentrum te verwijderen. De Bali doet aangifte vanwege de verstoring. De eerste echte westerstorm van dit najaar heeft vooral tot problemen geleid voor het vliegverkeer. Op Schiphol werden vluchten geannuleerd en was de vertraging gemiddeld een uur. De storm had nauwelijks effect op de avondspits. Aan het begin van de avond was de storm voorbij en nam de wind af. De gemeente Heerlen wist al langer dat er problemen waren met verzakkingen in de parkeergarage van winkelcentrum Het Loon. Dat blijkt uit correspondentie tussen de gemeente en een ingenieursbureau. In de ondergrondse garage moesten in 2002 drie pijlers worden vervangen, omdat de ondergrond niet stabiel was. Eerder vandaag bleek dat de verzakking vermoedelijk is veroorzaakt door holtes in de kalksteenlaag op een diepte van 55